Goedemiddag, ik ben Jeroen Gortworst en dit is het nieuws van NOS op 3. Een lekker dagje voor Nederland op de Olympische Spelen. We hebben er flink wat plakken bij, zoals een gouden medaille op het baanwielrennen. Harry Lavrezen is de Olympisch kampioen op de sprint. En ook de hockeyvrouwen veroverden goud. En dan gaan de laatste seconden wegtikken. Klinkt de toeter in het ooi Hockey Stadium. Nederland is Olympisch kampioen. En verder wonnen we nog één keer zilver bij het baanwielrennen... en twee keer brons bij het boksen en atletiek was dat. Een prikbus van de GGD in Lisse wordt zaterdag beveiligd. Medewerkers van zo'n bus in Lekkerkerk in Zuid-Holland... werden woensdag tegen hun zin in gefotografeerd en gefilmd. Het personeel voelt zich bedreigd omdat Willem Engel, de voorman van Viruswaarheid... op Twitter opriep medewerkers van prikbussen te fotograferen. In Barcelona is een Nederlandse toerist omgekomen nadat hij zijn autosleutel had ingeslikt. Personeel van een supermarkt waarschuwde de politie toen de man van 37 zich in de winkel vreemd begon te gedragen. Uiteindelijk kreeg hij een hartstilstand. Toen hij werd gereanimeerd hoestte hij een autosleutel op. Uiteindelijk overleed hij in het ziekenhuis. En even flink losgaan in een game kan je gedrag behoorlijk veranderen. Code repeat. Een onderzoeker van de Vrije Universiteit Amsterdam liet een groepje studenten 40 minuten Call of Duty Modern Warfare 3 spelen. Ze bleken na afloop veel minder heftig te reageren op pijnlijke beelden. Zoals iemand die een deel van zijn vinger eraf snijdt tijdens het koken. Of je op de lange termijn ook minder gevoelig bent als je veel games speelt, dat is volgens de onderzoeker niet te zeggen. Het weer, hier en daar regent het, maar het klaart ook op. Het wordt een graad of 20 en dit weekend blijft het regenachtig. ZFM, verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A9 tussen Amstelveen en Alkmaar staan in beide richtingen korte files...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 You'll be my American boy. He said, Hey sister, it's really, really nice to meet ya. I just met this for seven guy who's just my type pants is peeking. Don't like his baggy jeans, but I'ma like what's underneath it. And no, I ain't been to MIA. I heard the Cali never rains, and New York's wide awake. First, let's see the West End. I'll show you to my bedroom. I'm liking this American boy, American boy. Take me on a trip, I'd like to go someday. way. Let's go shopping, maybe then we'll go to a cafe. Let's go on the subway, take me to your hood. I've never been to Brooklyn and I'd like to see what's good. Dressed in all your fancy clothes, sneakers looking fresh to death.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 Dat blijkt uit een rondvraag van de NOS. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag 2951 nieuwe coronabesmettingen gemeld. En dat zijn er 421 minder dan gisteren. Het Europees Medicijnagentschap heeft twee nieuwe mogelijke bijwerkingen van het Janssen-vaccin vastgesteld. Duizeligheid en oorsuizen zijn toegevoegd aan de bijsluiter.